Zit van der Linde met het NOS-journaal. De gemeenteraadsverkiezingen in Albanië worden uitgesteld vanwege protesten in het land. Dat heeft de president besloten. Sinds februari gaan tegenstanders van de premier de straat op om het vertrek van de regering te eisen. De oppositie beschuldigt de regering ervan corrupt te zijn en banden te hebben met de georganiseerde misdaad. De president vindt dat de huidige omstandigheden niet geschikt zijn om democratische en representatieve verkiezingen te houden. Op een camping in Herenwaarde in Gelderland is brand geweest. Een caravan is verwoest en daarbij raakte iemand gewond. Rond tien uur werd een explosie gehoord bij een van de caravans. Het zou een ontplofte gasfles kunnen zijn. Door de hitte werden ook twee naastgelegen caravans beschadigd. De brandweer is nog bezig met nablussen. Campinggasten die in de buurt sliepen zijn geëvacueerd. De Russische journalist Ivan Kolonov zit niet meer in de cel. De rechter heeft hem huisarrest gegeven en dat betekent dat hij zijn rechtszaak thuis in relatieve vrijheid af mag wachten. Kolonov werd donderdag gearresteerd. Volgens de politie zaten er drugs in zijn rugzak. In zijn huis werden ook verdovende middelen gevonden. Collega's en andere Russische journalisten zeggen dat Kolonov erin is geluisterd door de politie... omdat hij voornamelijk over corruptie in de Moskouse politiek schrijft. Er hangt hem een celstraf tussen de 10 en 20 jaar boven het hoofd. Noorwegen is het WK voetbal in Frankrijk begonnen met een eenvoudige overwinning op Nigeria. In het stadion van Reims wonnen de Noorse vrouwen met 3-0. In groep B won Duitsland eerder vandaag nipt van China. In Ren werd het 1-0 en Spanje-Zuid-Afrika eindigde in 3-1. Het weer dan nog. De windkracht neemt langzaam af. Het is wisselend bewolkt en overwegend droog. De temperatuur daalt naar 10 of 9 graden. Morgen is het zo goed als droog met soms zon en 18 tot 21 graden.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 Zurück zu meinem ersten Wort, zurück zu deinem ersten Satz. Ich hab die Nächte durchgemacht und war tagelang nur wach. Hör, ob die alten Tapes noch gehen, fahr unsere alte Strecke ab. Fahr unsere alte Strecke ab. Vielleicht gehört es dazu, vielleicht muss es so sein. Vielleicht waren wir zu jung, vielleicht brauchen wir Zeit. Doch egal was sie sagen, ich halt daran fest ich werd auf dich warten. Vielleicht, vielleicht hörst du dieses Lied und du weißt und du weißt dann, dass es mich noch gibt. Und vielleicht, vielleicht hörst du unser Lied und du weißt und du weißt dann, dass es uns noch gibt. Dass es uns Don't wanna leave you I just wanna give you everything you dream up now, wait up now. Ooh, I love how you love me. Ooh, I love how you love me. me love me so right, treat me so right, do me so right now. I love how you love me. long enough. love. I would be nothing without you holding me up. country man and you can be my paradise. You could probably spend the night, but if you lick my lolly. Przyszedłem sam, zabrałem dwie. Wychodzimy we troje do nowego AMG. Przyszedłem sam, zabrałem dwie. Wychodzimy we troje, w samochodzie robię je, na podłodze robię. I can be your ice cream man and you can be my paradise.